1 uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A7 zijn twee mensen om het leven gekomen. Een auto reed daar frontaal op een spookrijder. Het ongeluk gebeurde bij Wieringerwerf. Of onder de doden de spookrijder is, is nog niet duidelijk. Het dodental na het ernstige rally-ongeluk in Spanje zaterdagavond is opgelopen naar zeven, schrijft de Spaanse sportkrant Marca. Een meisje van elf is aan haar verwondingen overleden. Volgens de krant worden de andere zes slachtoffers morgen begraven. Er liggen nog vijf gewonden in het ziekenhuis. Zeker één persoon is er slecht aan toe. Tijdens de autorally van La Coruña vloog een van de raceauto's met hoge snelheid uit de bocht. De wagen kwam in het publiek terecht. De bestuurder en zijn navigator zijn ongedeerd gebleven, zeggen Spaanse media. Justitie in Mexico gaat opnieuw onderzoek doen naar de verdwijning van 43 studenten. De aankondiging komt na felle kritiek van internationale experts op de gang van zaken rond de vermissing van de studenten in september. Die raakte toen slaags met de politie. Volgens justitieonderzoek zijn de studenten vervolgens overgeleverd aan een drugsbende die hen heeft vermoord en verbrand. De experts zeggen dat dat verhaal niet klopt. In het onderzoek is er bewijsmateriaal vernietigd, zijn getuigen niet of pas maanden later ondervraagd en is er geen forensisch onderzoek gedaan, zeggen ze. Koerdische strijders zeggen dat ze een konvooi van Turkse militaire voertuigen hebben aangevallen. Daarbij zouden 15 militairen zijn gedood. Bij de aanval hebben de PKK-strijders ook veel wapens buitgemaakt. Sinds juli is het geweld tussen Turkse troepen en PKK-strijders opgeleid. Zeker 70 Turkse politiemensen en militairen en honderden PKK-strijders zijn daarbij omgekomen. Het weer is bewolkt en er vallen geregeld buien. Komende dag begint wisselvallig, later op de dag opklaringen en droog. Het wordt dan opnieuw een graad of 16.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 Lig alleen in bed, denk alleen aan morgen. Mijn gedachten maken me gek. Mijn hoofd zit in de toekomst, mijn lichaam in het nu. Staat het naar de hemels, blijven dromen in de buurt. zon breekt door, sterren aan de lucht, dat is ons decor.